Rutte zegt het totaal niet te begrijpen en het echt verschrikkelijk te vinden dat de FNV deze kans laat liggen. De FNV en andere bonden zijn ook teleurgesteld. Het lijkt erop dat we er met dit kabinet niet uitkomen, zei voorzitter Busker. In 37 gemeenten zijn vandaag gemeenteraadsverkiezingen. In totaal mogen 350.000 kiesgerechtigden naar de stembus. Hun gemeenten verdwijnen en gaan op in 12 fusiegemeenten. Zo worden Haren en Ten Boer bij de stad Groningen gevoegd. Leerdam, Zederik en Vianen worden straks de gemeente Vijfherenlanden. Daarbij wordt ook de provinciegrens verlegd. Leerdam en Zederik zijn nu nog Zuid-Holland, dat wordt Utrecht. Ook in Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg... zijn op een aantal plekken verkiezingen. Na 1 januari zijn er nog 355 gemeenten over. Nu zijn het er nog 380. In Jemen zijn sinds het begin van de oorlog 85.000 kinderen onder de vijf jaar gestorven van de honger. Dat blijkt uit cijfers van Save the Children op basis van VN-gegevens over de afgelopen drie jaar. Volgens de hulporganisatie is de honger voor kinderen in Jemen een groter gevaar dan bommen en kogels. De Verenigde Naties waarschuwden eerder voor een grote hongersnood in het land. Volgens de VN zijn op korte termijn 14 miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp om te overleven. Files veroorzaakte vorig jaar een schadepost van 1,3 miljard euro voor het Nederlandse bedrijfsleven. Uit onderzoek in opdracht van de transportsector blijkt dat het bedrag 3 hoger ligt dan een jaar eerder. Het duurste stuk snelweg is de A4 tussen Schiphol en Den Haag. Stilstaan en omrijden kosten daar zo'n 24 miljoen euro. Het weer, soms nog wat regen, in de loop van de ochtend droog en soms wat zon.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 Heb je nauwelijks tot geen vertraging. Op de A1 richting Amsterdam heb je nu wel 5 minuten extra nodig tussen Amersfoort en Blaricum. Op de A27 Utrecht-Almere staat voor het knooppunt Eemnes 5 kilometer. En dat levert je dan weer zo'n 10 minuten extra op.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 En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op aanwb.nl/slash auto.